Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-president van Zuid-Korea Yoon Suk-yeol gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot levenslang... voor zijn poging tot een staatsgreep in december 2024. Dat heeft hij bekendgemaakt via zijn advocaten. Die zeggen dat er onder meer juridische fouten in het vonnis staan. Ook vinden ze de aanklacht tegen Yoon buitensporig. De 65-jarige Yoon riep ruim een jaar geleden de militaire noodtoestand uit. Zo probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Troepen moesten voorkomen dat het parlement erover zou stemmen, maar dat lukte niet. Na zes uur was de crisis voorbij. De nieuwe coalitie doet grote beloftes waarvan onzeker is of ze kunnen worden waargemaakt. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het instituut maakt een analyse van de plannen van D66, VVD en CDA. De coalitie wil in de zorg de gevolgen van het verhogen van het eigen risico verzachten... door in te zetten op preventie. Maar volgens het bureau is dat onvoldoende voor de problemen die nu spelen. Ook noemt het bureau het streven van het kabinet om het aantal asielzoekers te verminderen... op korte termijn niet reëel. Als telecomprovider Odido niet voor donderdagochtend 1 miljoen euro betaalt... dreigen cybercriminelen de gegevens van ruim 6 miljoen klanten op het dark web te plaatsen, meldt RTL Nieuws. De criminelen zeggen dat ze achter de hack zitten van 12 februari... en daardoor hadden ze toegang tot verschillende persoonsgegevens van de klanten. Een zeldzaam kaakbot van een walvis dat vorig jaar werd opgevist uit de Oosterschelde... komt uit een museum in Amsterdam. Dat heeft de duiker ontdekt die het bot had gevonden bij de Zeelandbrug.